vanwege de hoge huizenprijzen. Maar, vanwege een tekort aan aannemers leidde dat vaker tot gedoe. Veel projecten moesten tegelijk en gehaast worden afgerond. en Daardoor werden er vaker fouten gemaakt. Er komen onterecht vaker mensen op de fraudelijst van verzekeraars. Op zo'n lijst kom je terecht als je je verzekeringsmaatschappij oplicht. En als je eenmaal op zo'n lijst staat, heeft dat allerlei gevolgen, zegt deze advocaat. Bedrijven die geconfronteerd worden, en ook consumenten trouwens... hebben vervolgens dus eh, problemen met eh, eh, het, afsluiten van verzekeringen... het afsluiten van leningen en hypotheken. Dus dat wordt uh, direct worden mensen en bedrijven daarmee geconfronteerd in het, in het dagelijks leven. Dus die hebben daar meteen last van. Volgens advocaten hebben verzekeraars verzekeraar soms helemaal niet genoeg bewijs om iemand als fraudeur aan te merken. Hoeveel mensen er onterecht op zo'n lijst staan, weten we niet precies. Ja, en het zit er nu echt op voor Jacinda Ardern. Vannacht hield de premier van Nieuw-Zeeland haar laatste toespraak. Ze zei dat ze in al die jaren nog meer van het land is gaan houden. And I want you to know that I leave with a greater love and affection for Aotearoa New Zealand and its people than when I started. I don't think that was possible. Jacinda Ardern is als premier gestopt omdat ze er te weinig energie voor heeft. Ze gaat wel verder als parlementslid. Morgen neemt de nieuwe premier Chris Hipkins het stokje over. Het weer, dat is vooral veel wolken en een graad of drie. In het oosten en zuidoosten af en toe zon. Morgen mistig, maar op sommige plekken komt de zon tevoorschijn. Op mistige plekken blijft het rond het vriespunt. In de zon wordt het opnieuw een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in Noord-Holland. Files met flinke vertraging staan er op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer. Op de A7 richting Zaandam tussen Hoorn en Purmerend 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knopen Lunetten 9 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 vanwege een Koranprotest zondag in Den Haag. De voorman van anti-islamorganisatie Pegida scheurde toen pagina's uit de Koran. Turkije wil dat Nederland stappen onderneemt tegen de Pegida-voorman. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft geweldshandelingen tegen alleenstaande minderjarigen ten onrechte niet gemeld. Volgens NRC gaat het om 20 gevallen, maar het COA erkent zelf maar twee gevallen in een opvangcentrum in Hoogveen. Gemeenteambtenaren staken voor een hoger loon. De aftrap was vandaag in Almere. Ambtenaren leggen daarvoor twee dagen het werk neer.